Watermalgemoed met het NWS Journaal. Het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft voor de tweede keer een bemande raket gelanceerd naar het ruimtestation ISS. Drie NASA-astronauten en een medewerker van het Japanse ruimtevaartbureau zijn vannacht uit de Amerikaanse staat Florida vertrokken en hopen dinsdagochtend vroeg Nederlandse tijd bij het ISS aan te komen. Het is voor het eerst dat er vier bemanningsleden tegelijk aankomen bij het ruimtestation. Bij de succesvolle eerste testvlucht van SpaceX eerder dit jaar waren er nog twee mensen aan boord. Voor het eerst lag de gemiddelde pensioenleeftijd vorig jaar boven de 65 jaar. Volgens het CBS ging de gemiddelde werknemer in 2019 met pensioen toen hij 65 jaar en ruim een maand oud was. Vier maanden later dan in 2018. De pensioenleeftijd stijgt omdat mensen ook later AOW krijgen. In Rotterdam is afgelopen middag een jongen van 14 mishandeld door een groep jongens. Vier verdachten van 14 en 15 zijn opgepakt. Volgens de politie waren er meer jongens bij betrokken. Het slachtoffer werd van zijn fiets tegen de grond gewerkt... kreeg meerdere schoppen tegen zijn hoofd en eindigde in een sloot. De aanleiding voor de mishandeling is nog onduidelijk. Reclassering Nederland waarschuwt dat de jacht op kindermisbruikers een averechts effect kan hebben. Volgens de reclassering is het belangrijk dat pedofielen met hulpverleners kunnen praten om te voorkomen dat ze in de praktijk iets met hun geaardheid doen. Zogenoemde pedojagers kunnen ervoor zorgen dat iemand in een sociaal isolement terechtkomt. Dat de kans verhoogt dat iemand in de fout gaat. Eerder deze week riepen de politie, het OM en minister Grapperhaus mensen al op... om niet zelf mogelijke kindermisbruikers op te sporen. Het weer vannacht trekken buien over, mogelijk met onweer en forse windstoten.